Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika wordt nog altijd gezocht naar een man die vannacht meerdere mensen doodschoot. Met een semi-automatisch wapen schoot hij eerst om zich heen in een bowlingcentrum. Daarna reed hij naar een eetcafé en schoot daar opnieuw om zich heen. Volgens Amerikaanse media zouden er minstens 22 doden zijn en tientallen gewonden. De man is nog op de vlucht. In de steden waar het gebeurde moeten mensen binnen blijven... en gaan alle kantoren vandaag op slot. Een grote politieactie in het Brabantse Empel gisteravond. Daar ontruimde agenten een halve straat voordat ze het huis van een verdachte binnenvielen. Kwam helemaal uit het niets, vertelt deze vrouw. Er werd aangebeld en er werd gezegd dat we ze eigenlijk zo snel mogelijk het huis uit moesten. Dus we hebben de kinderen uit bed gehaald en eh, ja, we zijn eh, gelijk het huis uitgegaan. We moesten met z'n allen om de, om de hoek zeg maar eh, staan. Agenten hebben de verdachte uiteindelijk geboeid en geblinddoek meegenomen. Het is niet bekend waarom de man is opgepakt. De toekomstige rijinstructeur kan die baan voorlopig vergeten. De man trapte het gaspedaal helemaal in en scheurde met 200 km per uur over de A12 bij Den Haag. Hij haalde de politie links en rechts in en werd aan de kant gezet. Daar moest hij zijn rijbewijs inleveren. En dat is flink balen, want de man wil juist binnenkort examen doen als rijinstructeur. En over een paar dagen is het Halloween. En tien jaar geleden had je het niet kunnen voorspellen... maar Nederlanders hebben het Giezelfeest helemaal in de armen gesloten. Dat schrijft RTL Nieuws. Volgens hen hebben feestwinkels tijdens Halloween voor het eerst praktisch evenveel omzet als tijdens carnaval. Voor outfit-inspiratie moeten we naar Goat America. Summer 2023 may have been all about Barbie. But we expect Barbie mania to continue this Halloween with a slew of Barbies and Kens. Nederlanders kleden zich nog het liefst griezelig aan, zeggen feestwinkels. Bijvoorbeeld als Wednesday van de Addams Family. En opmerkelijk als creepy chirurg. Het weer nog. Op sommige plekken kan het nog mistig zijn. Verder is het een grijze dag vandaag.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 Nederland moet meer doen om de Europese energiedoelen te halen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Wat goed gaat is dat er steeds meer warmtepompen zijn... en steeds minder woningen met slechte energielabels. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook... melden Palestijnse media. Bij een bombardement op een huis zouden 17 mensen zijn omgekomen. Er zouden nog tientallen mensen worden vermist. De kwartaalwinst van het moederbedrijf van Facebook, Meta, is ruim verdubbeld tot bijna 11 miljard euro. Dat is een record voor het bedrijf.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 You better leave a good impression before you hit the door. Cause you don't want me talking about your business on the low. If you show it up, I have to put you in my schedule. So you better put it on me when it's time to go.